Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren in Oekraïne zijn blij met de graandeal. Oekraïne en Rusland hebben afgesproken dat er weer veilig graan uit Oekraïne geëxporteerd mag worden. Oekraïne ruimt de mijnen in de Zwarte Zee op en Rusland belooft niet te schieten op de schepen. De Oekraïense regering heeft nog niet gereageerd op de deal en blijft wat sceptisch, weet verslaggever Wessel de Jong in Kiev. Ze zijn natuurlijk erg van de afdeling van eerst zien dan geloven. Nou ja, de Oekraïnse boeren natuurlijk, weet ik, die zijn ongelooflijk opgelucht. Die verdienden helemaal niets meer, die hadden geen geld meer voor zaaigoed, voor diesel, voor salarissen. Dus voor hen is het echt heel erg belangrijk. Ja, 20 miljoen ton graan moet nog geëxporteerd worden. In delen van de binnenstad van Groningen mag je niet samenscholen. Twee weken geleden werd een man van 50 doodgeschoten. En dat was het dieptepunt van een tijd vol ruzies, geschreeuw en intimidatie en mishandelingen. Er is ook veel overlast van drugsdealers. De burgemeester heeft daarom een samenscholingsverbod ingesteld. De etappe van de Tour de France is vandaag gewonnen door... Christophe Laporte, de Franse superknecht voor Jumbo-Visma. Christophe Laporte wint de etappe voor Jasper Philipsen. Wat een sensatie. De Franse renner van Jumbo-Visma ontsnapte in de laatste kilometers uit het peloton en kwam als eerste over de finish. Jonas Vingegaard rijdt nog steeds in de gele trui. Die kwam vandaag niet in gevaar. En kom niet in Amsterdam studeren. Dat is de oproep van studentenvakbond ASVA aan internationale studenten. Volgens de club zijn er veel te weinig kamers beschikbaar. En we hebben nu gewoon 2300 eerstejaars internationals die nog geen kamer hebben en nu nog moeten zoeken. Ja, dat betekent dat ze waarschijnlijk een, een enorm risico lopen op uitbuiting of dakloosheid. De universiteit in Amsterdam willen een vast aantal internationale studenten. Leuk idee, zegt de vakbond, maar daar hebben we nu niks aan. Een numerus fixus op basis van loting zijn, zijn we voor, maar die is nog heel ver weg. En daar kunnen we echt niet op bouwen. Er zijn nu maatregelen nodig, er zijn nu studenten die op straat staan. Dus er, er moet nu iets gedaan worden en dan is de numerus fixus eh, een te langdradig proces. 4700 internationale studenten willen graag in Amsterdam studeren. In totaal zijn er maar 2400 kamers beschikbaar. Het weer nog. In het zuidoosten heb je vanavond kans op een spatje regen. Verder is het droog, koelt het af tot een graad of 12.